Bij de storm van eind oktober was de schade 95 miljoen. De afgelopen 24 uur ging het vooral om afgewaaide dakpannen, omgewaaide bomen en op sommige plaatsen in het zuiden wateroverlast. Het theater van de musical Soldaat van Oranje in Katwijk heeft door de storm schade opgelopen. De voorstelling gaat niet door en alle 2000 reserveringen voor vanavond zijn afgebeld. In Zuid-Soedan, in de plaats Bentiu, is een massagraf gevonden. Er liggen zo'n 75 lichamen in, vermoedelijk van militairen. Er zijn ook berichten over twee massagraven bij de hoofdstad Juba. De 75 slachtoffers zouden tot de Dinka-bevolkingsgroep behoren. De president van het land behoort ook tot die groep. Italië heeft bijna alle 200 vluchtelingen van het eiland Lampedusa overgeplaatst naar asielzoekerscentra op het vasteland. Aanleiding is de verontwaardiging over de slechte leefomstandigheden in het opvangcentrum. Zowel de VN als de Europese Commissie tikten Italië op de vingers over de mensonterende toestanden in het opvangcentrum. Er blijven 17 mensen achter op Lampedusa omdat hun identiteit nog niet is vastgesteld. De Israëlische luchtmacht heeft doelen in de Gazastrook aangevallen... nadat bij de grens tussen Israël en Gaza een Israëlische burger was omgekomen. Bij de Israëlische luchtaanvallen zijn volgens Hamas twee mensen omgekomen... onder wie een jong meisje. Negen mensen zouden gewond zijn geraakt. Het weer vanavond en vannacht in het westen een paar opklaringen. In de rest van het land is het bewolkt. In de oostelijke helft van het land kan nog wat regen vallen. Morgen, eerste kerstdag, is het eerst vrij grijs. In het oosten valt dan ook nog wat regen. Morgenmiddag wordt het droog en dan schijnt de zon van tijd tot tijd.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 Wish I was at home days. Bang, that's another bomb on another town. While Wilders are and Jim FT. If I get home, lift up, tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop. I will stop the cavalry.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 protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when it comes to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead over.